Vijf uur, Mariette Krol met het NOS-journaal. In de provincie Groningen is vannacht weer een aardbeving geweest. Volgens het KNMI had hij een kracht van 3,0 op de schaal van Richter. Daarmee was het de zwaarste aardbeving in een half jaar. Het epicentrum lag bij Leermens, vlakbij Loppersum. Om kwart over drie kwamen er uit een ruim gebied rond Loppersum meldingen... uit Delfzijl, de dorpen Stedem, Spijk en Garrelsweer... en ook uit de stad Groningen... De zwaarste aardbeving in de provincie was in augustus 2012 in Huizingen. Die beving had een kracht van 3,6. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn bij demonstraties twee mensen doodgeschoten. In de stad waren zowel aanhangers als tegenstanders van president Maduro op de been. Toen de twee groepen op elkaar botsten ontstond er chaos. Er werd geschoten en het leger greep in met traangas. Er zijn tientallen gewonden en veel politieauto's en overheidsgebouwen zijn beschadigd. De Amerikaanse federale overheid kan nog zeker een jaar geld lenen. Ook de Senaat heeft ingestemd met een verhoging van het schuldenplafond. Alle democraten waren voor, alle republikeinen tegen. De republikeinse leider Ted Cruz probeerde de stemming nog tegen te houden... met een filibuster, een eindeloze speech, maar dat mislukte. Vorig jaar was het republikeinse verzet tegen een hoger schuldenplafond heviger... maar uit peilingen blijkt dat veel Amerikanen dat niet hebben gewaardeerd. Oud-burgemeester Negin van de Amerikaanse stad New Orleans... is schuldig bevonden aan omkoping en fraude. Zo nam hij zo'n anderhalve ton aan steekpenningen aan... en maakte hij geregeld snoepreisjes op kosten van bedrijven. Negin werd in 2005 wereldwijd bekend... toen New Orleans onder water kwam te staan door de orkaan Katrina. Hij leverde toen felle kritiek op president Bush... en het trage optreden van de Amerikaanse overheid. Nu hangt hem een gevangenisstraf boven het hoofd... die kan oplopen tot 20 jaar. Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het noorden en westen...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 Kings reign beneath umbrellas, high pennies down in cellars, and money pours down in yeah. Not everyone gets so. your Now I am the prize invention. You're the image of yourself. Forget your cares, you disapproving stares. I'm not you trying to jump your borders. Just as your nieces and your daughters. I'm glad as a soul, I'm happy as a clown. But you don't know the kind of man I am. Little fish swimming in a jealous shoal. Now my net is overflowing, and suddenly I seem to be all seeing and all knowing. I got something right here you might want to hear. I have no feeling to handle it here. If your rent money is in arrears, we'll be striking up a symphony bandstand longer chubby pirouettes and startling handstands. The do the acrobats know how to tell the truth when all is sitting and redundant. The gallivant and peg leg pants. I'll be your servant, you'll be my pal, and I'll be faithful, you know I shall. matches, hoping that one would spark. I heard somebody calling hoorde je dan Elvis Costello, A Voice in the Dark van een LP van hem... die drie jaar geleden verscheen, National Ransom... Costello die komt weer eens voor een optreden naar Nederland toe. Het gaat een bijzonder optreden worden, want hij komt helemaal in zijn uppie. Hij zal staan in Carré, maar dat duurt nog even. Dat zal namelijk op 22 oktober gaan gebeuren. Carré dus, Amsterdam, voor het optreden van eh, Costello... die zijn eentje op het podium zal staan. Goedemorgen allemaal, welkom bij het laatste uur van de nacht. Klinkt anders... Niet het allerlaatste uur, hoewel eh, dat allerlaatste uur wel steeds dichterbij komt. Want na deze uitzending zijn er nog 60 aan. En dan is het eh, afgelopen en uit met de nacht dan Dus tot die tijd nog maar even genieten van de muziek die je verder niet zoveel hoort op de Nederlandse radio. Zoals die eh, opname van Elvis Costello. Ik kan ook zeggen van het volgende wat ik laat horen. Het liedje dat ken je dan wel, min of meer, maar dan in de studioversie. Daar zijn diverse keren van te horen geweest. En dan heb ik het over eh, Jovanka met het nummer Drop It. Maar ik laat je een opname horen, eh, gemaakt 17 september 2011. Jovanka was toen de muzikale gast in Spijkers met Koppen. Yeah. Are you with me? Are you with me now? Are you with me? Are you with me? the most simple words I would say. Come my wrong. Jovanka. Vanavond zal voor haar ook applaus klinken in Alkmaar. Want zij treedt op in Theater De Vest. Maar de opname die je net hoorde, die kwam uit uh, Spekers met Koppen. 17 september 2011. Jovanka met dat Drop It. En over Spekers met Koppen gesproken. Dadelijk weer een opname uit dat programma. En die is dan weer van uh, recenter datum. Namelijk van eh, twee jaar geleden. life, you go day by day like nothing can go wrong. Scars are made, they're changing the game. You learn to play it hard. And I Watching Within Temptation. Op dit moment de meest succesvolle Nederlandse band in het buitenland. Want ze gaan binnenkort toeren en nou, diverse landen worden aangedaan. Finland, Rusland, eh, Letland, Polen staat in de agenda. Het Verenigd Koninkrijk, Duitsland. Kortom, eh, het gaat goed met de band. Maar ze gaan eerst even een optreden in Nederland doen. Het zal een try-out zijn. Die zal plaatsvinden 20 februari in de even naar in Eindhoven. En dan is het in mei dat ze in Nederland zullen optreden in de Henneke Musical. Dat zal 2 en 3 mei zijn. Maar misschien is Antwerpen dichterbij. 29 april dan zullen ze optreden in de Lotto Arena. Hydra is de titel van het eh, jongste album van Within Temptation. En dat is zelfs te vinden in de Britse hitlijsten. Dus ook bijzonder voor een eh, Nederlandse band. Caro Emerald, die is eh, de band voorafgegaan het afgelopen jaar. Maar goed, Caro Emerald is niet zozeer een band... hoewel ze wel een band natuurlijk bij zich heeft om op te treden. Maar in ieder geval, dat zijn twee belangrijke Nederlandse artiesten... die het goed doen in het buitenland. Caro Emerald en Within Temptation. Deze band komt ook naar Nederland toe maar weliswaar een andere bezetting dan je nu hoort. Hier zijn de Temptations. 1965, Don't Look Back. Je kent het van Peter Tosh natuurlijk en die eh, reggae-versie met Mick Jagger op de achtergrond. Maar dit is het origineel, geschreven door eh, Smokey Robinson 1965... met de zang van David Ruffin. The Temptations, eh, zoals ik al zei, de band The Temptations... die komt naar Nederland toe. De Temptations die samen gaan optreden met de Four Tops... en dat zal allemaal plaatsvinden 14 maart in de Heineken Musical. Maar de Temptations die zullen anders klinken dan, wat heb je, dan dat wat je net hebt gehoord. En dat geldt ook voor de voor Tops. Want een aantal leden van eh, beide groepen die, eh, zijn niet meer in de band actief aanwezig. Deels doordat ze er zijn uitgestapt en deels doordat ze niet meer leven. Zoals bijvoorbeeld David Ruffin, die je net hebt gehoord... die is in 1991 al overleden. Maar dat neemt niet weg dat ik, eh, dat ik denk dat je wel een leuke eh, sprankelende show kan zien...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 Come on, dance with me and murmur vague obscenities at ugly girls like me at 17. Thank you. Genesee and En zozeer, maar dat uh, eh, herinnering af en toe ook een vertekend beeld geeft. Want in mijn herinnering was het eh, nog, nog vrij recent dit optreden van Genesee. Maar het is ook alweer bijna drie jaar geleden dat zij optrad in Speakers met Koppen. En natuurlijk kon dat grote succes van haar at 17 niet uitblijven. In 1977 was dat een grote hit. En het was 14 februari 1977, Valentijnsdag dat Janice zomaar 500 kaartjes in de bus kreeg. En dat had te maken met dit liedje waarin zij eh, eh, schrijft eh, dat zij nooit een Valentijnskaart heeft gekregen. Want het lied hier gaat over een meisje wat niet zo mooi is. Vandaar dus At 17, Janice Ian, die hoorde uit de eigen Spijkers met Koppen archieven uit 2011. En dat bracht ons bij Valentijnsdag. Daar zijn een heleboel plaat over gemaakt. <laughs> Maar ik ook beperkt. Dit is wel recent, van David Bowie. Het staat op The Next Day, het album van vorig jaar. En het heet ook Valentine's Day. David Bowie van zijn LP The Next Day. Het is dus twee minuten bij een minuut voor half zes. En dan weet je op dit tijdstip op de vroege donderdagochtend bij de Vader op Radio 1. In de nacht ging dan dus drie chansons op een rijtje. Zo dadelijk eh, een stem die je eh, waarschijnlijk nog niet eerder hebben gehoord op de Nederlandse radio. In Frankrijk is hij al een tijdje populair, want hij heeft al diverse albums gemaakt. Renan Luce, Appel quand tu te réveilles. Dat is wat je gaat horen. Vervolgens nog een keer Andy La met La Dernière Danse. De grote hit op dit moment in La Douce France. Maar ik laat je eerst eh, nog even in eh, Valentijnssferen. Met Maurice Chevalier en Valentine. On se rappelle toujours sa première amie. J'ai gardé de la mienne un souvenir pour la vie. Un jour qu'il avait plu, tous deux on s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son nom, elle me dit Valentine. Et comme elle prenait chaque jour la rue Justine je pris le même chemin, et puis je lui pris la main, je l'embrassais enfin. Elle l'avait de tout petit poton. Valentine, Valentine, Elle avait un tout petit piton que je tâtais à tâtons. Ton ton ton telle est avait un tout petit menton, Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, elle était frisée comme un mouton. boulevard, je rencontre une grosse dame, avec de grands pieds, une taille d'hippopotame. Vivement, elle me saute au cou, me crie Bonjour mon loup. Je lui dis Pardon madame, mais qui êtes-vous Elle me répond Mais c'est moi, Valentine, vend son double menton, sa triple poitrine. Je pensais rempli proies qu'elle a changé ma foi, dire qu'autrefois, la avait de tout petit poton Valentine, Valentine. Et paix, un tout petit piton que je tâtais à taton ton ton ton telle un tout petit menton Valentine, Valentine, outre ses petits potons, son petit piton, son petit menton, et était brisé comme un mouton. J'ai bien suivi ton conseil, me suis levé à l'aurore. Et c'est vrai, ça a du charme, la ville au petit matin. L'air est frais, ça donne des larmes qui sont pas du chagrin. Je garde les mains dans les poches et comme la nuit décline, j'ai cet air dans la caboche, dauphin de la place dauphine c'est pas pour rien si j'écoute mon sommeil. Je te dirai si tu tiens, appelle quand tu traînes. ont tous leur anecdote. Un manteau de nostalgie que le temps détricote. Je sors les mains de mes poches pour attraper au vol les souvenirs qui ricochent du temps de nos amours folles. Mais tu sais que même froissé au fond d'une corbeille, je déplierai le passé à peine quand tu te réveilles. Appelle quand tu te réveilles. Moi, ce que j'ai sur le cœur, c'est pas le genre qu'on bégaye sur un répondeur.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 En de man die zong een liedje dat op dit moment ook behoorlijk populair is in Frankrijk. Appel quand tu te réveilles. En die werd weer voorafgegaan door Maurice Chevalier. Valentine zong de acteur, zanger. En de eerste keer dat hij dat opnam, dat was aan het eind van de jaren 20. En je hoorde zojuist hier in de Nacht in Dans wel een hele mooie opgepoetste opname. Het is dus of die uit het eind van de jaren 20 komt, dat, kan, dat kon ik niet helemaal eh, traceren. Maar klonk wel in ieder geval eh, heel gaaf. En als je uit de jaren 20 komt, dan is die eh, digitaal behoorlijk goed bewerkt. De drie chansons dus op een rijtje dadelijk, dat we zeggen over ruim 20 minuten hier bij de Varen... niet bij de Varen, maar bij de NOS op Radio 1... het Radio 1 Journaal met Frederik de Jong en Marcel Ooster. Aandacht voor onder andere een top die in Londen plaatsvindt. Een eh, wereldtop. 50 landen doen eraan mee. En namens Nederland is daar aanwezig Sharon Beeksma... onze staatssecretaris van Economische Zaken... Wat wordt daar besproken? Er is namelijk een top tegen de zogenaamde handel tegen wilde dieren. Maar ook tegen ivoor bijvoorbeeld. Nou, dat item komt straks uitgebreid te sprake in het Radio 1-journaal. Maar natuurlijk kijken we terug op de dag van gisteren dat wat er is gebeurd in Sochi, de Olympische Spelen. En er wordt ook gekeken naar de dag die vandaag gaat komen en de aardbevingen die afgelopen nacht hebben plaatsgevonden in eh, Groningen. Dat zijn zo'n paar onderwerpen die in een vol radio journaal zitten. Zo na het nieuws van 6 uur op deze zender Radio 1. shine. Turner met Shake, Rattle and Roll. Een plaat die 60 jaar geleden werd opgenomen. Overmorgen, dan is het precies 60 jaar geleden dat uh, deze plaatopname plaatsvond. En zoals Doc Pomus en Mort zeiden, degene die het eh, hebben geschreven... als deze plaat nooit was opgenomen, dan had rock en roll nooit bestaan. Nou, doe daar maar je voordeel in ieder geval mee. Joe Turner dus, met die legendarische opname... die bepalend is geweest voor eh, de muziek van de afgelopen 60 jaar. Dat kan je dan in ieder geval wel zeggen. Onlangs zag je bij De Wereld Draait Door een... Eh, grote ensemble met veel toeters en blazers. Dat was het Hypnotic Brass Ensemble. Daarvan zijn opnamen gemaakt, want eh, die gasten waren in Nederland voor een uh, eh, concert. Opnamen zijn gemaakt door de VPRO Radio en die worden zaterdagavond uitgezonden op Radio 6. Hier zijn ze nog eens een keer, maar dan van de plaat dat Hypnotic Brass Ensemble. Planet of the Apes door die Hypnotic Brass Ensemble. En die kan je dus zaterdagavond uitgebreid beluisteren via Radio 6 bij de VPRO Soul en Jazz. En dan het programma Vrije Geluiden. Dat is ook op de radio zaterdagavond dus. Eh, er komt een, eh, ja, ja, weer een jazzfestival. Er zijn ook jazzfestivals, en, eh, zeker in de zomermaanden. Er is er een op 7 juni in de Amsterdam Arena. Alleen die arena die wordt dan eh, opgedeeld in diverse compartimenten... zodat je kan eh, kiezen uit de diverse optredens. Wie verschijnen daar op dat Amsterdam Jazz Festival 7 juni in de Amsterdam Arena? Nou, om een paar namen te noemen. Van eigen bodem bijvoorbeeld. Ruben Heijn en uh, eh, Vanka. voor de exotische klanken zorgt Fatouma Diawara. Uit Frankrijk komt Michel Legrand en uit de Verenigde Staten Phil Woods. op de Alt Sax En het nummer wat. En Phil Woods is een van de artiesten die zullen verschijnen op het Amsterdam Jazz Festival in de Amsterdam Arena op 7 juni. En deze band komt ook naar Nederland toe. Ze zijn uh, eh, ingeleefd door Jan Smeets. Voor Pinkpop, de Pinkpop Festival. Editors. You Met No Sound But The Wind. En de opname die je hier hoort is van Rock Werchter. We can never go home. No longer have a wall. I'll help you carry the load. I'll carry you in my I see, shut your eyes. If I see, look away, bury your face in not meant to see. Help me carry the fire to keep it alive together. Help me carry the fire. This road. zijn ze behoorlijk populair. Editors met No Sound But The Wind... dat daar ook in de hitparade heeft gestaan. De opname die ik je liet horen die is afkomstig van eh, Rock Werchter... van een aantal jaren geleden, zomer 2012 om precies te zijn. En ze komen dus naar eh, Pinkpop toe, komende Pinkster. Op het hoofdpodium zullen ze staan. Dat mag ook wel. Dit was het dan, de nacht niet anders. Na deze uitzending nog zes afleveringen te gaan. En in maart besteden we aandacht aan lange nummers. Lange popnummers. Je kent ze wel. Like Rolling Stone van Bob Dylan. Hello Flies van eh, Alice Cooper. Somebody Will Know Someday van QB and the Blizzard om eens een paar nummers te noemen die voorbij komen. Heb je suggesties voor die uitzending met lange nummers? Je kan ze mailen naar de nachtkind anders vara.nl. En ik heb al een aantal eh, interessante suggesties gekregen. Dus ik ben benieuwd of we dat allemaal in vier uur kunnen persen. Desnoods pakken we nog een andere aflevering van de Nachtkind anders bij. Dadelijk op deze zender dus de actualiteit in het Radio 1-journaal. En de muziek die je de afgelopen nacht hebt gehoord... die verschijnt de komende dag op de site van De Nacht het Anders. Mijn naam is Groen Koeners. Maak er een mooie dag van en alvast een eh, fijn weekend. En graag tot volgende week.